8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederland stuurt twee schepen naar de Bahama's voor noodhulp. De Johan de Wit en de Snellius worden nu klaargemaakt om af te reizen. De Bahama's hebben een internationaal verzoek gedaan om hulp... vanwege de enorme schade die orkaan Dorian heeft aangericht. De marineschepen zijn waarschijnlijk over een dag of vijf ter plaatse. De noodhulp komt uit het budget van minister Kaag. De behoefte aan hulp op de Bahama's is groot. Het dodental door de orkaan is inmiddels opgelopen tot 20. Grote delen van het eiland staan onder onder water. Medicijnfabrikant Lidient is de reden dat minister Bruins voor Medische Zorg vorige week een boze open brief schreef. Hij dreigde namen bekend te maken van fabrikanten die zonder goede reden hoge prijzen blijven vragen voor medicijnen. En Lidient is dus een van die bedrijven. Die heeft de rechten opgekocht voor een medicijn voor een zeldzame stofwisselingsziekte. En de prijs voor een pil verhoogd van 18 cent naar 140 euro per pil. Patiënten zijn nu per jaar ruim 150.000 euro kwijt. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee NAVO-militairen en zeker tien burgers om het leven gekomen. Ruim 40 mensen raakten gewond. De NAVO-militairen zijn een Roemeen en een Amerikaan. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op bij een controlepost in de buurt van het hoofdkwartier van de NAVO. De aanslag is opgeëist door de Taliban. De Belgische topbestuurder Dominique Leroy wordt de nieuwe bestuursvoorzitter bij KPN. Ze volgt de Italiaan Massimo Ibarra op, die tot vele verrassing na anderhalf jaar al om privéredenen opstapte bij het telecomconcern. De 54-jarige Leroy staat nu nog aan het roer bij Proximus, de opvolger van Belgacom. Het is de bedoeling dat ze per 1 december begint bij KPN. En dan het weer. Er trekken nog wat buien over het land. Vanavond klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden en noordwesten de meeste kans op een bui.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 Stumbling through all the methods that is left behind, off to on your flight. There's an on deep steep En in de aankondiging van eh, dit programma had ik al gezegd... Eh, nou, ze gaan eh, dit weekend de EP, nee, het album uitbrengen. Changes. Maar toen werd ik toch even op de vingers getikt door de mensen van Marvin Day en zijn band. Eh, die zeiden, nee, je bent nog een beetje te vroeg en te voorbarig. Het is op 6 oktober. Ik haal weer dingen door elkaar die ik eigenlijk niet door elkaar moet houden. Dit is de eigen opname die we eh, hebben gemaakt. Eh, denk ik alweer van twee jaar terug. Toen ze hier geweest waren met Soldier On. welkom bij deze Alternative FM. 5 september. En we hebben inderdaad vanavond live muziek. Dat kunnen we eindelijk ook weer eens een keer aankondigen. Want eh, daar heeft het wel een beetje de laatste weken een beetje aan ontbroken. Maar goed, eh, het is eh, wel heel fijn dat ze er zijn. Daphne en Koen, oftewel de twee van Lake Michigan. Ze bestaan zelfs uit vijf mensen dit zijn de voorposten. <laughs> het, uh, het, is vandaag zelfs ook nog een half Zandvoortse inbreng. Want Koen eh, die heeft het weer zoals gebruikelijk weer lopend af kunnen doen. Dus toch, eh, Koen, of niet? Eh, nou, pak maar even de microfoon. Want, eh, ja, op, op een geleende fiets zelfs. Vandaag. Een geleende fiets? Ja, ah, dat, is, dat, dat doe je goed. maar je, je muzikale wederhelft, die had even het openbaar vervoer nodig. Kom er ook maar even gezellig bij. Dan, dan hebben we gelijk al meteen de introductie voor vanavond. Hallo. Dat is Daphne. Lake Michigan is vanavond te gast. eigenlijk is het een Haarlemse band, hè? Ja, ja, ja ontstaan in Haarlem. Ja. hoe is het ontstaan? Eh, ja, eigenlijk is het ontstaan als duo. En wij gingen gewoon toen elkaar net ontmoeten eigenlijk gelijk samen zitten en spelen en schrijven. En toen is het uiteindelijk, eh, dachten we nou, deze liedjes zouden wel vet zijn in een bandformatie. Dus toen hebben we een band erbij gezocht en nu is het een band. Ja, ehm, even voor de mensen die eh, nog niet precies weten ehm, wat voor muziek jullie maken. Kunnen jullie dat even kort duiden? Uh, ja. ja. Uh, eh, country Americana muziek moet je in gedachten hebben met pop-elementen. Ja. Uh, ja, weten we van jou dat je toch een beetje, een, eh, een beetje langzamerhand een beetje aan het ontwikkelen bent tot een muzikale duizendpoot. <laughs> Dankjewel. uh, <laughs> <laughs> je hebt hier eh, toen eh, ook nog je examen gedaan in de Grote Krocht. Zeker. In mei was dat. Zeker. Ehm, nog even van, van ja, want er is ook nog een andere band waar jij actief bent en je bent zelf actief. Maar wat, wat, wat heb je dan echt toch een voorkeur voor wat voor stijl je eigenlijk het liefst speelt of niet? Nee, nee? niet. Dat heb ik nooit gevraagd aan je. Dit is de eerste keer dat ik het aan je vraag. ja, ja het, wat juist tof wat juist tof is, is om verschillende dingen te kunnen doen. Ja. Om toch een beetje afwisseling erin te houden. En altijd, als je ergens door geïnspireerd raakt, niet in één bepaald hoekje moeten denken. Of zo. Ik kan het altijd wel ergens kwijt. Ah, je, ja, oké. Dus, dus het is eigenlijk eh, gewoon van toch wel fijn dat je meerdere stijlen eigenlijk... Ja, eh, ja ik wil gewoon muziek maken eigenlijk. Dus dan, Ehm, in, in dit geval nu weer in een band. Eh, hè, eh, we kennen die ook eh, bij Greenfield. dat is ook een band waar je in actief bent. Ehm, schrijf jij samen met Daphne de songs of wie doet dat? We schrijven veel samen, bij wij tweeën. En Daf die schrijft ook gewoon in de eentje. Die komt dan soms met liedjes. En ik kom heel af en toe ook met liedjes die ja. ik in heb geschreven. Hoe, hoe werkt dat? als jij iets schrijft, eh, laat je het, eh, moet hij dan, eh, wat, wat gaat hij dan doen? De muziek eronder verzinnen? Of, ehm, ja, als ik het schrijf, dan is het meestal dat ik gewoon met een idee kom. En dat Koen dan ook weer, dat ik hem eigenlijk nodig heb om het liedje af te maken, zeg maar. Dus hij komt dan met nieuwe ideeën en dan, dan wordt het echt een liedje, zeg maar. Ja. waar gaat het eigenlijk over alles? Ja, het gaat echt over van alles. Echt over eigenlijk een beetje de struggles van het leven, denk ik wel. Struggle life, ja, dat is <laughs> wel het misschien vinden van je weg, ja. <laughs> Eh, kunnen jullie dat als jonge mensen dat dan toch nog enigszins aanvoelen? Hè? Want als je het over struggle of life hebt... Hè, eh, jongeren worden van tegenwoordig worden toch wel geconfronteerd met een aantal ja, dingen waarvan ik denk, ik zet mijn vraagtekens bij. Hè. Laten we even één voorbeeld nemen zonder dat we een politiek oordeel erover geven. Het leenstelsel. Om maar even wat te noemen. Want je moet je studie betalen. Hè, of in dit geval lenen. En als je op een gegeven moment klaar bent. Ja, leuk. Dan heb je, heb je wat. Maar eh, dan moet je ook nog eh, terug gaan betalen. Is dat ook een onderdeel van de struggle of life? Of, eh? <laughs> ja. Het is niet letterlijk in de liedjes genoemd, nee, maar, zeker wel een struggle in het leven. Ja, ja het, het, ligt in het verlengde van. Ja. Hè? Dus hebben jullie, vinden jullie dan, nou ja, of dat is, is dat ergens ook nog terug te vinden in jullie songs? Dat je dan een bepaalde toekomstverwachting heb. En dat het dan op een gegeven moment... Ja, ik denk dat het over het algemeen wel gewoon een hoopvol, hoopvol liedjes zijn. Ja, ja Van het gaat wel beter of het gaat beter worden. Of, eh, dat is een eh, beetje het, karakteristiek van de band eigenlijk. Ja. hoopvol. Ja, eigenlijk wel. En vooral één liedje wat ook op de EP komt, dat heet Fearless Traveler. En dat is eigenlijk wel het liedje wat een soort van... Eh, ja, je hoort het al in de titel, wat een beetje zegt van... weet je wel, doe gewoon wat je leuk vindt. Eh, Zonder angst eh, gewoon de reis eh, proberen te maken. ja, ja, ja, ja, Gaan jullie dat liedje ook vanavond spelen? Zeker. Ah, ja. Geweldig. Dus dat, <laughs> dan, dan, zit ik daar al likkebarend naar uit te kijken. <laughs> volgens mij staan er ook, gaan, het, gaan het allemaal nummers worden die denk ik op de EP komen te staan, of niet? Bijna. ja, de meeste wel die we spelen vanavond. ik kreeg ook van jullie de nieuwe single al overhandigd. Van jou, van de week. Ja, klopt. Two Weeks Notice. Eh, is het zinvol om hem te draaien of hier live eh, te laten horen? Maar eh, kijk, ik kan hem eruit halen en dan spelen we hem hier live. Dat is natuurlijk nog veel leuker, denk ik. Ik zeg, laten we hem draaien. Hij komt morgen uit. Oké, dus dan, spelen jullie, dan, jullie, hem niet. Dan draai ik hem. En dan, dan spelen we een ander liedje. En dan spelen jullie een ander liedje. <laughs> jullie weten dat er ongeveer zes op het, op het repertoire moeten staan, hè? Ja. Hebben jullie dat? Zeker. Oh, oh. dus, dus er zijn ook nog eh, van de EP die uit eh, gaat komen... Eh, ook nog een aantal songs die het misschien net niet gered hebben... maar wel heel erg de moeite waard zijn om naar te luisteren. Ja, sowieso. We hebben, we hebben eigenlijk een hele live show van drie kwartier ongeveer... aan alleen maar eigen nummers. Ja, dan, dan gaan we praten En daar hebben we keuzes in gemaakt. En er komen weer nieuwe dingen bij. Het is zoiets als met schrijven... Kill Your Darlings. Ja. Toch? Dat niet. Er komen nog oh, we gaan nog wel meer <laughs> dingen opnemen, toch? Ga ze niet weggooien. Nee, nee, nee. Ga <laughs> niet. Oké, nou ja, goed. Eh, eh, maar goed, ik, ik, ik, kan mij voor die dilemma's wel voorstellen. Een schrijver heeft dat regelmatig. Dat hij dus dingen eruit moet, eh, moet halen. En ik denk dat het bij een muzikant niet anders is. Als je op een gegeven moment als muziekstukken op een album of schuine streep EP wil gaan plaatsen. Dat je dan op een gegeven moment zegt, ja, dit liedje dan weer net niet en dit liedje dan weer net wel. Ja. Toch? Ja, klopt. Goed, eh, ik ga nog één nummer eh, draaien. Want eh, anders dan gaan wij een beetje met... met de, nou, het lukt nog wel. Twee nummers achter elkaar draaien. en daarna is het jullie beurt. Dus dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. deze die staat al nagelvast eigenlijk min of meer in de lijst. dat is Scott Young. En dat nummer dat heet Slow. days Time to get away Memories only you and me Watching satellites Shoot across the sky As we drive Off and take the car Wherever we wanna go Let's just see how far We get it on down the road And where we'll sleep tonight We don't need to know as long as the feeling's right. Well, we can take it slow. get packed and take the car wherever we wanna go. Let's just see how far we get it on down the road. And where we'll sleep tonight, no, we don't need to know. As long as the feeling's right, well, we can take it slow. cracking me up I never had a lot to lose You wanna see what I got dat met eh, Borderline. En het eh, bracht de tijd op eh, tien voor half negen. Dat is mooi om mee te beginnen. Want het eerste blokje van twee. En ze staan klaar. Lake Michigan. ze even kijken of ik ook nog wat hoor. Ja, ik hoor in ieder geval iets van echo. En dan is het altijd wel een goed teken. <laughs> dat, dat ik dat heb. Want dat is heel belangrijk. En dan weet ik dat de microfoons openstaan. Welke twee songs trappen jullie mee af? eerst spelen we Don't Push Too Far dat is, single. Dat is de single van, eh, die we al een tijdje hebben gedraaid, ja? Yes, en dan spelen we Unlock Our Cage. Alright. is your eyes. disappointments for not reaching your goals. You're too hard on yourself. klinkt mij erg eh, bekend in de oren. Maar ja, dat was ook eh, de single. Dus eh, de vorige single. Want vanavond ga ik straks dit nieuwe single laten horen. Maar we hebben nu het volgende nummer. Wat Lake Michigan laat horen. Where is the key to a light cage? The roses to decorate All the things we have wasted and thrown away There's more in this love find it. This morning hits me harder than the black coffee in my veins. I'm constantly getting haunted by memories that won't change. The habit of being together is driving us apart. Strange enough, it never got better than how it went at the start. We're dropping closer to the fire where our promises will burn. life wasted and thrown away. There's more in this love, let's find it. Our glasses won't break the silence, cause we've forgotten how to toast. Three days are getting endless, that's when we drink the most. We draw flames before they're gone. Where is the key to unlock our cage? The roses to decorate all the things we have wasted and thrown away. daarom zitten we eh, te luisteren. Maar goed, eh, in ieder geval het eerste gedeelte van deze Lake Michigan sessie is ten einde. Er volgen er nog twee. Dus eh, mocht je nu ehm, net naar de radio of wat dan ook... of via welk kanaal dan ook luisteren... dan weet je in ieder geval dat het nog eventjes... Ehm, ja, dat er nog twee blokken van twee gaan komen. Goed, wij gaan ook weer verder met wat we hier hebben staan. Want deze man komt met zijn band volgende week naar de studio... En dat is David Blinko. Eh, het nummer dat heet eh, Paradise in the Ghetto. En dat zal hij eh, doen met een complete band. Dus dat zeg ik er dan ook maar even bij. reality to her when you hold her tight in your arms so firm. But I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only prepping man for the girl they go for in the end. I'm happy to have fixed you up, but I feel I'm running. she say what you want to? Do you hear what you want to? You probably like how she needs you. How you trigger so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms. So firm, but I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only prepping man for the girl they go for in the end. I'm happy to have fixed you up, but I feel I'm running. Dat was Prepping Man van Lilith Merlo. En eh, deze dame was ook hier geweest. Ook met iemand erbij. Want eh, de band eh, bestaat uit meerdere mensen. Uit twee eh, was het eh, toen hier in de studio. Maar eh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook deze jazzband met meer mensen werkt. Net zoals ook bijvoorbeeld Lake Michigan dat doen. Die zijn met vijf mensen. Leuk bruggetje van Lilith Merlo naar Lake Michigan. Is allemaal niet zo moeilijk. maar nu zijn er twee mensen hier in de studio die hier de akoestische set gaan spelen. En ik ben weer nieuwsgierig welke twee nummers eh, jullie gaan spelen, dame en heer? Eh, het eerste liedje heet Make This Work. En het tweede heet Someone to Hold On. Ah, oké. table take the first bus back home. It may be a while ago, but we still can make this work. laatste klank moet je dat eh, horen. Eh. dus vandaar. Eh, het is eigenlijk wel een beetje de richting waar we een beetje langzamerhand op gaan. Hè. De zomer is voorbij, de herfst komt eraan. Dus dat betekent dat de avonden ook weer steeds eerder beginnen. Dus dan is het ook wel weer heel fijn om met een knapperend haardvuurtje... klinkt een beetje clichématig, maar dan ook nog een beetje leuke muziek op de achtergrond... en heel romantisch te zijn. Tenminste, zo komt het over. het eh, beeld eh, versterkt eh, ook nog wel... of de muziek versterkt het beeld in dit geval. Ik moet het goed zeggen. Het tweede nummer van dit tweede blokje. years have passed and lovers come and gone. But I'm right where I need to be. Well, I've walked a long and lonesome road. And I have spent a lot of sleepless nights I should turn round and head back home. But I'm right where I need to be. I got my voice, I got my song, I got someone watch it from your million dollar home. Or you lie down on the grass with me. I got my voice, I got my song, I got someone to hold on. someone to hold on. Ah, ik zie het eh, Belt in ieder geval wel eh, een beetje voor me hoor. Eh, helemaal een beetje zo aan het begin. Het, het verhaal zo vertellen. Heerlijk vind ik dat, dat toch wel mooi om even dat mee, mee te nemen. Goed, we horen ze straks in het eh, tweede uur nog een keer. Dan in een eh, blokje nog van twee. Maar eh, we, hebben ze, we geven ze ook nog even gewoon de ruimte om even een beetje... Ja, even weer op adem te komen, want dat mag ook wel. Maggie Brown met hun nieuwe single en dat heet Takes Time. best wel vaak. Het eh, nummer Shelter van uh, Levi. En eh, zij, als het goed is, moet als het goed is ook nog enkele optredens nog doen. Dat weet ik niet helemaal precies uit mijn hoofd. Dan, moet <laughs> scrolt hij weer net te ver door. Waardoor ik het een beetje mis. Maar nee, dat is geweest. Dus dat heeft weinig zin. Maar ze was afgelopen week nog bij Jazz in de Gracht in Den Haag nog te bewonderen. Ehm, nou ja, we hebben nog ehm, een beetje tijd over. En dat is voor de kleine en korte introductie van de nieuwe single eh, van Lake Michigan. Ja. En dat eh, nummer dat heet... Two Weeks Notice. Goed. Eh, ja, ik, ik, de tijd ontbreekt om hem helemaal eh, verder nog even eh, wat, wat door te nemen... wat betreft de inhoud en hoe jullie tot het liedje zijn gekomen. Want anders dan <laughs> kom ik heel erg slecht uit met, met mijn tijd. Dus die ga ik nu even doen. die hoor tot aan het nieuws van 9 uur. Dit is dus de nieuwe single die je morgen dus op verschillende platforms kan krijgen en horen. ground and all the trees are bare there's nothing left here in this town no nothing left for me it's tuesday night 5 p.m i'm leaving my post another Missed my stop, Not going home again.